Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De advocaten van kroongetuige Nabil B. staan op een dodenlijst. Nabil B. is de belangrijkste getuige in een hele grote moordrechtszaak... tegen onder andere Ridouan Taghi. De eerste advocaat van B., Dirk Wiersum, werd vorig jaar voor zijn huis doodgeschoten. En volgens de Telegraaf staan zijn twee nieuwe advocaten nu op een dodenlijst. Ook misdaadverslaggever Peter Erdevries zou eerst gevaar lopen. De advocaten zeggen in de krant dat ze gewoon doorgaan met hun werk... Joe Biden wil dat Amerikanen de eerste 100 dagen van zijn presidentschap een mondkapje dragen. Dat zou verplicht moeten worden in onder meer rechtbanken, bibliotheken en vliegtuigen. Hij denkt dat het helpt om coronacijfers te laten dalen. I'm going to ask the public for 100 days to mask, not forever, 100 days. And I think we'll see a significant reduction. Ook heeft Biden gezegd dat hij zich laat inenten tegen corona zodra het vaccin veilig is. Drie jongens zijn gisteren betrapt bij een nogal opvallende winkeldiefstal in Alkmaar. Ze gooiden een karretje helemaal vol met energiedrank. In totaal bijna 300 blikjes. Een klant zag het gebeuren, waarna de politie de jongens oppakte. Een agent schrijft op Instagram dat hij denkt dat zijn collega's de nachtdiensten voorlopig wel doorkomen met al die energiedrankjes. Een avondje uit eten zit er nu natuurlijk niet in, ook niet in België. Maar daar hebben een aantal restaurants iets op bedacht. Zet je camper of caravan op onze parkeerplaats dan komen wij een hapje eten brengen. Wel, wij hebben hier verschillende gerechten in takeaway. We hebben hier volvant, stoofvlees. Maar we hebben ook nu hier kabeljauw met lavasaus, prei en puree. En zo zitten mensen dus op een camperstoeltje met een driegangen maaltijd. Voilà, hebt twee carpaccios. Ja, heel leuk nu, want eh, thuis is echt niet leuk. Ik heb een kapsalon thuis en ik mag niet werken. Dus dan doet het deugd om er iets tussenuit te zijn.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 I can only tell you what it feels like. And right now there's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While well, I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight.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 iedereen is gaan studeren, ergens anders gaan proberen. stil hier discotheken te bekennen, maar het is lang niet ongezellig. Het is heel hier aan de overkant. Is de hartelijke groet in het westen waar ze zeggen dat het stil is aan de overkant.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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. De advocaten van kroongetuigen Nabil B. hebben van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid te horen gekregen... dat ze op een dodenlijst staan van de onderwereld. Dat meldt De Telegraaf. En ook misdaadverslaggever Peter R. Vries zou ernstig gevaar lopen. het president van de VS, Joe Biden, vraagt Amerikanen om de eerste 100 dagen van zijn ambtstermijn een mondkapje op te doen. Onder meer in federale gebouwen, vliegtuigen en bussen tussen de staten. Het bestuur van Forum voor Democratie ontkent dat er problemen zijn met de lopende ledenraadpleging over Thierry Baudet. Wel zijn er hekpogingen ondernomen om het referendum te beïnvloeden. En het weer. Eerst veel bewolking en wat regen, later ook zon, veel wind vandaag en het wordt 6 of 7 graden. someone I just wanna be someone Dive and disappear without a trace I just wanna be someone Well doesn't everyone someone, oh I never had nobody and no road home I wanna be somebody to someone And if the sun starts setting, the sky goes cold op 106.9 FM.